Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De aanslag op de Nord Stream pijpleidingen in de Oostzee eind vorig jaar... zou zijn gepleegd door een groep die achter Oekraïne staat. Dat heeft de New York Times gehoord van bronnen bij het Amerikaanse leger. Wie het precies zijn, wordt niet gezegd. President Zelensky zegt vanavond opnieuw dat Oekraïne niet betrokken is bij de aanslag op de pijpleidingen. Rusland wil dat de Verenigde Naties onafhankelijk onderzoek gaan doen. Bij een gevangenenruil heeft Oekraïne 90 Russische krijgsgevangenen vrijgelaten. Dat heeft het Russische ministerie van Defensie bekendgemaakt. De Russen krijgen in Moskou de medische zorg die ze nodig hebben. Hoeveel Oekraïnse krijgsgevangenen door Rusland zijn vrijgelaten is niet duidelijk. Oekraïne heeft nog niets bekendgemaakt over de gevangenenruil. Huiseigenaren in Amsterdam balen van een terror-halsbandparkiet. Het beest hakt met zijn snavel houten gevels en raamkozijnen kapot... en heeft al voor honderden euro's aan schade veroorzaakt. En vangen gaat heel lastig. Waarschijnlijk is de vogel ooit van iemand geweest en is die uit zijn kooi ontsnapt. In Texas is een rechtszaak begonnen tegen een fitness-influencer. Brittany Dawn heeft volgens justitie duizenden mensen opgelicht. Ze verkocht gepersonaliseerde coachingpakketten aan mensen die een eetstoornis hebben. Maar die mensen kregen helemaal niks geleverd, behalve wat aanmoedigingsappjes, zegt deze verslaggever. Those customers did not receive any personalized sessions. Instead, receiving a single encouraging email or text reading, that's my girl, you're killing it, or You've got this, babe. Ja, hier betaalden mensen dus 300 dollar voor. Degenen die de rechtszaak zijn gestart willen tenminste een schadevergoeding van 250.000 euro krijgen van die influencer. Het weer in het zuidoosten blijft er natte sneeuw vallen vanavond. In het zuiden van Limburg blijft die sneeuw ook liggen. Vannacht een paar graden vorst en morgen natte sneeuw in het zuiden vooral. Het wordt zo'n 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files zijn intussen heel snel korter geworden of al opgelost. In de meeste gevallen heb je nog maar een paar minuten tijdverlies. Zoals op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad voor knooppunt Zaandam. Vertraging is daar nog 5 minuten. Op de N207 heb je nog 10 minuten extra reistijd van Alfa aan de Rijn naar Hillegom... tussen de afrit Abenes en Hillegom. En op de N247 van Amsterdam naar Horen heb je ook nog 10 minuten vertraging.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 when we up and parted. You don't know I knocked on wood, gladly broken hearted. Worrying is through, I sleep at nights, appetite and health restored. You don't know how much miss the kisses and I miss the bites. I wish I were in love again. The broken dates, the endless waits, the lovely loving and the hateful hates, the conversation with the flying plates. <laughs> I wish I were in love again. pulled out fur of cat and cur, the fine mismating of a him and her. We've learned our lesson and we wish we were in love again. But it's not the black and I, the words I love you till the day I die. It's our deception that believes the lie. I wish I were in love again. When love congeals, it soon reveals the faint aroma of performing seals, the double crossing of a pair of heels. I wish I were in love again. No despair, no more care. We're all there, but I would rather be punch drunk. Believe me, sir, we much prefer the classic battle of a hymn. and we wish we were. Goedemorgen luisteraars en welkom terug bij ZFM Jazz op eh, deze, ik kijk even uit het raam, nou de zon probeert af en toe een beetje door de wolken heen te prikken, maar toch nog steeds koude zondagochtend. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben vandaag samensteller en presentator van dit programma. Eh, we begonnen het tweede uur met Mel Tormé en Cleoleen. Lane met I Wish I Were In Love Again van hun cd Nothing Without You. En ze werden begeleid door de band onder leiding van Clio's echtgenoot Johnny Dankworth. Het was een opname uit 1992. Eh, in het eerste uur zei ik al eh, bij mijn inleiding... dat in het tweede uur we ook wat nummers gaan draaien... Eh, met het woord spring, lente in de titel hopelijk eh, kunnen we daarmee het wat mooiere lenteweer eh, een beetje afdwingen. Eh, een prachtige opname van een van mijn favoriete platen die ik heb, cd's. Namelijk het Concerto d'Aranjuez door Miles Davis, de Miles Davis Quintet. opname Miles natuurlijk op trompet. Henk Mobley op tenor. Winton Kelly op piano, Paul Chambers op bas en Jimmy Cobb op drums. Het is die beroemde opname van 19 mei 1961 uit Carnegie Hall. We luisteren naar Miles Davis en Gil Evans, de orkestleider, met Spring is Here. de klank van Miles Davis op trompet. En het orkest van eh, Gil Evans... die ook alle arrangementen voor dit concert schreef in Carnegie Hall. Eh, artiesten van de dag is dus Ella Fitzgerald... zoals degene die het eerste uur ook luisterde weten. En eh, in het eerste uur hoorden we Ella... die op het laatst ook nog haar vriend Louis Armstrong imiteerde. Hier horen we de twee zelf, Ella en Lewis. Dat is ook de titel van eh, de LP die in 1956 uitkwam op Capitol. We horen dus Ella en Lewis eh, als zangers, alle twee... waarbij Lewis ook nog zijn trompet speelt. En hier is hij weer Oscar Peterson op piano... Herb Ellis gitaar, Ray Brown op bas... en Buddy Rich op drums. Can't We Be Friends? thought I'd found the man of my dreams. Now it seems this is how the story ends. He's going to turn me down and say, Can't we be friends? I thought for once it couldn't go wrong. Not for long, I can see the way this ends. He's going to turn me down and say, Can't we be friends? Never again. Through with love, through with men. They play their game without shame. And who's to blame? I thought I'd found a man I could this is how the story ends. He's gonna turn me down and say, Can't we be friends? Yes, I thought I knew the wheat from the chaff. What a laugh. This is how the story ends. I let her turn me down. Say, Can't we be friends? that day, I acted like a kid out of school. What a fool. Now I see this is the end. I let her turn me down. Say, can't we be friends? Oh, why should I care? Though she gave a reason the air why should I cry, have a sigh, and wonder why? Yes, I should have seen the single stop. What a flop! This is how the story ends. She's gonna take me down. Say, can we be friends? een opname van Charles Mingus, de bekende bassist. Ik tikte een paar jaar geleden een hele mooie box op eh, de kop... met eh, allemaal opnamen uit de 50 en 60 jaren van Mingus. En eh, vanuit die box heb ik een LP uitgezocht... Charles Mingus Presents Charles Mingus... met Ted Curson op trompet, Tommy Flanagan op piano... Mingus zelf uiteraard op bas en Danny Richmond op drums. Luistert u naar Rap Your Troubles in Dreams and Dream Your Troubles Away. ZFM Jazz. En dat was nog een keer de jingle, maar hier is dan Charles Mingus. Charles Mingus, Wrap Your Troubles in Dreams. Prachtig gespeeld, mooie trompet en zeker prachtige bassolo's. Dan eh, gaan we weer over naar lente. En eh, als ik naar het weerbericht voor de komende dagen kreeg, dan eh, is de titel van het nummer dat ik nu ga draaien wel toepasselijk. Spring will be a little late this year. En wie gaat dat zingen? Rita Reis. De meeste opnamen van Rita die zijn natuurlijk in Nederland gemaakt... met een Nederlandse bezetting. Maar in 1956, om precies te zijn in juni... Eh, heeft ze een cd, of een LP toen nog natuurlijk... in New York opgenomen... met een aantal fantastisch goede Amerikaanse jazzmuzici. Daarna is ze toch weer naar Nederland gekomen... en heeft hier ook nog opnamen met de Jazz Messengers gemaakt. Ik dacht in eh, Singer, in Laren. Maar dit is dus die opname uit de Verenigde Staten... waarbij Rita wordt bijgestaan door Donald Byrd op trompet... Ira Sullivan op tenor, Kenny Drew piano... Wilbur Ware op bas en The Great Art Blakey op drums. Spring will be a little late this year. it's dat was Rita Reins met Spring Will Be A Little Late This Year. Eh, rond diezelfde tijd, ook de 50 jaren... heb ik nu een, eh, een eh, muziekje voorstaan van Coleman Hawkins... de bekende tenorsaxofonist. Ook hij wordt weer, zoals net in een aantal andere opnamen die ik al draaide... begeleid door Oscar Peterson op piano... Herb Ellis op gitaar, Ray Brown op bas... en Elvin Stoller op drums van eh, de LP The Genius of Coleman Hawkins... draai ik nu in een mellow tone. Eh, onze artiest van de dag, eh, Ella Fitzgerald... Eh, draagt bij aan het lentegevoel. En dat komt van de LP Ella in Hollywood. Een verve-opname uit 61 waar Ella begeleid wordt door Lou Levy op piano... Jim Hall op gitaar, Wilfred Middlebrooks op bas en Gus Johnson op drums. It might as well be spring. restless as a willow in a windstorm. I'm as jumpy as a puppet on a string. I'd say that I had spring fever. discontented like a nightingale without a song to sing why should I have spring fever when time dat was Ella in Hollywood. Met It Might As Well Be Spring. Ik heb nu de big band van eh, Woody Herman klaarstaan. Woody Herman big band. Eh, sommigen van u zullen zich herinneren dat eh, hij met zijn big band ook Frank Sinatra begeleidde... bij dat beroemde concert op 13 oktober 1974 in Madison Square Garden... genaamd The Main Event. Nou, dat, eh, eh, die band, daar gaan we nu naar luisteren. Dit is een eh, opname van wat later, uit 1981... van de dubbel CD Whalen with Woody. We luisteren naar Four Others. Herman Big Band met Four Others. We hoorden Oscar Peterson vanochtend al twee keer als begeleider van Ella... maar nu gaan we naar hem luisteren als solist. Eh, en dat komt van de cd Digital at Montreux. Een opname op Pablo 16-7-1979. En in dit geval wordt Oscar niet begeleid door eh, een heel uitgebreide eh, trio. Nee, het is alleen Oscar Piano en zijn bassist Niels Henning, Niels Henning Ørsted Petersen op bas. Het is weer een nummer wat over de lente gaat. Younger than Springtime. ja, Oscar Peterson met Niels Henning Ørsted Petersen. Fantastische bassolo. Younger Than Springtime. Eh, we gaan snel door. Wederom met eh, de artiest van de dag, Ella Fitzgerald. Ella toerde in 1961 behoorlijk, want ik draaide net eh, een nummer van Ella in Hollywood. En in dezelfde bezetting, dus met Lou Levy piano, Jim Hall gitaar... Wilfred Middlebrooks bas en Gus Johnson drums... Eh, kwam ze ook weer voor de tweede keer in een aantal jaren in Berlijn. Vandaar de titel van de eh, cd of LP in die tijd... Ella Returns to Berlin. Een van haar eh, bekende, om niet te zeggen heel bekende nummers. We gaan luisteren naar Take the A-Train... dat was Ella, de laatste keer vanochtend. Dan eh, draai ik nu nog wat van het Francesca Tandoor Trio. Nog even terugdenken aan die dat fantastische concert in de Krocht. En ook voor 12 maart, eh, wanneer uh, Toets Tielemans centraal staat... Met, door Hermine Durlo en Mike Del Ferro. daar zijn nog wat plaatsen vrij. Haast u, zou ik zeggen... Eh, hier gaan we luisteren naar Francesca, begeleid door eh, Frits van der Geest op bas en Frits Landersbergen op drums. Van de CD Something Blue, het laatste lenteliedje You Must Believe in Spring. feelings chill the meadows of your mind. Just think if winter comes, can spring be far behind? in the spring, just as a tree is sure, its leaves will reappear. It knows its emptiness, it's just a time of year. the fruit. klanken van Francesca Tandoi. Eh, het loopt eh, tegen 12 en dat betekent dat ik nog eh, tijd heb voor één nummer. Ik hoop dat u genoten heeft van de afgelopen twee uur. De tribute voor Ella Fitzgerald. Ik dacht dat het toch wel weer eens goed om die in het zonnetje te zetten. De laatste tijd wordt het weinig gedraaid, terwijl het toch een fantastische vocaliste was. En ik hoop dat de diverse lentenummers je ook een beetje lentegevoel bezorgd hebben. Anyhow, eh, graag tot een volgende keer. Volgende week zit collega Jeroen van Sluisdam hier... En ik ga eruit met de big band van Max Gregor, de Rias Big Band...